Maar er is meer aan de hand. Jongeren hebben het gevoel ook van, oké, er zijn heel veel problemen, grote problemen die mij als jongeren ook, eh, ook raken. Eh, maar ze hebben niet het gevoel dat eh, de overheid in staat is, competent genoeg om dat, eh, om dat op een goede manier op te lossen. Daardoor ontstaat ook wantrouwen. Die problemen waar hij het over heeft hebben onder meer te maken met het klimaat en de woningmarkt. Volgens de onderzoekers wordt alles ook nog eens versterkt door social media. Jongeren komen in een bubbel terecht waar veel berichten worden gedeeld over complotten. Een Italiaans investeringsbedrijf legt 2,6 miljard euro neer voor aandelen van Philips. Het bedrijf komt wel een opsteken gebruiken, zegt verslaggever Eva Wiesing. Nou, ze zijn er zelf heel erg blij mee, Laat ze weten in een persbericht. En ik begrijp dat wel, want Philips zit al twee jaar heel erg eh, moeilijk. Hebben ze net het aandeel Philips al zelfs met 70% eh, gezakt. Dat kwam vooral doordat Philips veel geld moest betalen aan de gebruikers van slaapapneuapparaten. Die kregen schadelijke stoffen binnen door die dingen. In Zuid-Korea is een leeuwin doodgeschoten. Het roofdier ontsnapte vannacht uit een kooi op een boerderij... waarna tientallen agenten en brandweermensen naar haar op zoek gingen. De zoekactie liep best wel gesmeerd, want na een uur werd de leeuwin al gevonden. Ze werd toen doodgeschoten. We weten niet of nog geprobeerd is om haar levend te vangen. En het zijn drukke tijden voor bergingsbedrijven. Ze hebben hun handen vol aan auto's die stil komen te staan langs de kant van de weg, zegt deze berger in Groningen. Normaal hadden wij op dagen drie, vier meldingen. En we hebben nu al uitschieters dat je soms wel eh, gewoon uh, acht tot veertien keer op een dag weg moet. Dat zijn niet alleen niet per geval op de snelweg, maar ook per geval in, eh, in de dorpen en bij de mensen thuis. In de maanden voor de zomer moesten hij en zijn collega's bijna 40.000 keer aan de bak in ons land. En dat is een record. Komt volgens hem doordat nieuwe auto's veel meer storingsgevoelige elektronica aan hebben. Het weer, nou lekker weer om buiten te lunchen. Het is zonnig en op veel plekken al een graadje of 22. En dat loopt op tot 23 graden in het noorden, tot 27 in Limburg. De avond, nacht en ochtend brengen wat buien. Maar morgen is het opnieuw zonnig en warm. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer langzaam op de A7 Heerenveen richting Hoorn... tussen Brezandijk en Den Oever 3 kilometer met een kwartier vertraging.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 En Oekraïne vindt dat de internationale gemeenschap iets moet doen... tegen de toename van Russische aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Russen vuurden gisteren waarschuwingsschoten af op een Turks vrachtschip... Het weer, tot de avond blijft het droog, de zon schijnt regelmatig en het wordt maximaal 27 graden.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 Let me be your rainbow rising up. Every single race out of space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the sun. weet nu, weet nu waar we staan. Losse stenen, voel ze kraken.